van Kersteren met het NOS-journaal. In Utrecht is afgelopen avond in de wijk Lombok een man doodgestoken. De man overleed ter plekke. Kort daarna hield de politie een man van 43 aan op de plek van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Voor de mensen op straat die de steekpartij, steekpartij hebben gezien... is slachtofferhulp beschikbaar. In het centrum van Lunteren in Gelderland heeft een grote brand gevoed in appartementen boven een snackbar. Meerdere mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand was net na middernacht geblust. Appartementen zijn onbewoonbaar verklaard en de bewoners zijn elders ondergebracht. Ook de snackbar heeft rook- en waterschade. In Vietnam zijn zeker 34 mensen omgekomen na het kapseizen van een toeristenboot in de baai van Halong, een beroemde baai met kleine eilandjes. De boot sloeg om in stormachtig weer. Alle mensen aan boord waren Vietnamezen, vijf bemanningsleden en 48 toeristen, onder wie 20 kinderen. Er worden nu nog acht mensen vermist, maar de reddingsoperatie verloopt moeizaam omdat het donker is en het weer slecht blijft. Ook aan land richtte het noodweer schade aan. Door de harde wind stortte het podium van een muziekfestival in. Bomen en mensen werden omvergeblazen. Op de top van een berg sloeg de bliksem in... waardoor er brand uitbrak in Vietnam. De topman van een Amerikaans techbedrijf die was betrapt op een affaire tijdens een Coldplay-concert... heeft nu zelf zijn ontslag ingediend. De man was door het bedrijf eerder al op non-actief gesteld. De man werd samen met zijn vrouw betrapt op een zogenoemde kisscam... Toen ze in beeld kwamen doken ze allebei weg. Het bleek niet zijn eigen vrouw, maar het hoofd van het techbedrijf. Het weer. Vanuit het zuiden trekken regen- en onweersbuien over het land. De minima vannacht liggen rond de 18 graden.